Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens een overleg met de Oekraïense leider Zelensky aangedrongen op een deal om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij tijdens hun derde ontmoeting in het Witte Huis. Zelensky sprak naderhand van een productieve ontmoeting. Hij vertelde dat er is gesproken over onder meer luchtverdediging en veiligheidsgaranties. Wel weer duidelijk dat Oekraïne voorlopig geen lange afstandsraketten krijgt van de VS, wat Zelensky graag wil. Hamas heeft opnieuw een lichaam van een dode gijzelaar overgedragen aan het Rode Kruis. Dat bevestigt het Israëlische leger op X. Daarmee zijn 10 van de 28 lichamen van de overleden gijzelaars die nog in Gaza waren overgedragen. Hamas liet eerder deze week 20 levende gijzelaars vrij en droeg ook een deel van de overleden gijzelaars over. Er liggen nog altijd stoffelijke resten van gijzelaars in de Gazastrook. Hamas moet die overdragen als onderdeel van het bestand met Israël... maar zegt dat nog niet te kunnen, omdat niet alle lichamen zijn teruggevonden. De VVD zegt niet in een kabinet te willen stappen met D66, het CDA en GroenLinks PvdA. Dat zei demissionair defensieminister Brekelmans in het tv-programma Café Koekelman... Eerder had partijleider Dylan Jesselgus ook al gezegd niet aan een kabinet onder GroenLinks PvdA-leider Timmermans te willen deelnemen. Timmermans zat tegenover Brekelmans aan tafel in het programma. Hij noemde de uitspraak van de VVD'er paniekvoetbal. En PVV-leider Wilders heeft zijn verkiezingscampagne weer opgepakt. In het tv-programma Vandaag Inside zei hij dat de toekomstige premier aan tafel zat. Het was de eerste openbare optreden van Wilders nadat hij vorige week zijn campagne opschortte na het bericht dat opgepakte Belgische terroristen mogelijk een aanslag op hem wilden plegen.